Zes uur. Christian Bonenbakker met de NOS. Burgemeester van de Amerikaanse stad Charlotte heeft de avondklok opgeheven. Afgelopen weekend werd er ondanks het uitgaansverbod nog wel gedemonstreerd, maar dat gebeurde overwegend vreedzaam. Vorige week dinsdag schoot de politie in Charlotte een zwarte man dood. Hij was volgens de politie gewapend, maar zijn familie spreekt dat tegen. In de VN-veiligheidsraad is de spanning over Syrië hoog opgelopen. Tijdens een spoedzitting zeiden Frankrijk en Groot-Brittannië dat Rusland meewerkt aan oorlogsmisdaden van de Syrische president Assad. Ze doelden onder meer op de inzet van brandbommen in Aleppo. Toen de Syrische VN-ambassadeur het woord kreeg, liepen de ambassadeurs van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië weg. In Australië is een surfer gewond geraakt bij een aanval door een haai. De jongen van 17 werd in zijn heup gebeten. Het gebeurde bij Bellena in het oosten van Australië. Volgens de reddingsbrigade ging het waarschijnlijk om een witte haai van ongeveer 3 meter. Vorig jaar februari werd in hetzelfde gebied al een Japanner aangevallen door een witte haai. Hij verloor beide benen en overleed uiteindelijk. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft zijn werkgroep tegen discriminatie opgeheven. De werkgroep hield zich onder meer bezig met Rusland, waar in 2018 het WK wordt gehouden. In de Russische competitie zijn veel racistische incidenten. Volgens het FIFA-bestuur zijn alle aanbevelingen van de antidiscriminatiewerkgroep overgenomen en is de missie dus volbracht. Hans Jorritsma blijft toch aan als teammanager van het Nederlands elftal. Eind vorige maand besloot de technisch directeur van de KNVB, Hans van Breukelen, dat Jorritsma na 20 jaar moest vertrekken omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dat leidde tot protest van onder andere bondscoach Danny Blind en enkele spelers.